Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Slachtoffers van de kinderopvangtoeslagaffaire vinden het goed dat het kabinet is opgestapt. De afgelopen jaren kwamen duizenden ouders diep in de problemen... nadat onterecht werd gezegd dat zij fraudeerden met de toeslag. Het kabinet heeft daarom besloten om de stekker eruit te trekken. Roger moest 60.000 euro terugbetalen en is inmiddels gescheiden door alle problemen. Hij houdt een dubbel gevoel over aan de val van het kabinet. Aan de ene kant ben ik blij dat ze zijn opgekrast... Aan de andere kant eh, hebben we nu een eh, demissionair eh, kabinet. We moeten afwachten of alle regelingen die er tot de heden zijn, of dat overeind blijft. Ondanks dat het kabinet nu is afgetreden, gaan ze trouwens wel gewoon door met de aanpak van de coronacrisis. Want er is nog een hoop te doen, vertelt verslaggever Xander van der Wulp. Bijvoorbeeld omdat er beslissingen op stapel staan rond wellicht een avondklok, rond de heropening van de basisscholen en begin volgende week ook meer informatie over het steunpakket voor de economie. De ministers van het afgetreden kabinet hebben dus, dus nog hartstikke veel te doen. Maar minister Wiebes van Economische Zaken zien we niet meer terug. Hij vindt het te ernstig wat er in de toeslagenaffaire is gebeurd. Ik voel mij buitengewoon zwaar medeverantwoordelijk. Daar loop ik mee rond. Dat verlaat mij niet meer. Maar ik heb niet kunnen ontdekken wat ik redelijkerwijs had kunnen weten of doen om dit te voorkomen. En dat maakt het alleen nog maar verdrietiger. Ziekenhuiscoördinator Ernst Kuipers waarschuwt voor de Britse coronavariant. Die gaat nu al een tijdje rond in Nederland en is een stuk besmettelijker. En dat betekent dat als hij hier zich net gedraagt als in Engeland en Ierland... dat we er rekening mee moeten houden dat al in de tweede of derde week van maart... dit de meest voorkomende variant in Nederland kan zijn. Als we volgens Kuipers niet nu in actie komen... kunnen we halverwege maart in een derde coronagolf belanden. De politie in Rotterdam is op zoek naar een ontsnapte gevangene. De man van 21 was met begeleid verlof. Met onder meer een helikopter wordt nu naar hem gezocht. De politie roept op om uit te kijken naar de man in een rode jas... maar wel bij hem uit de buurt te blijven. En het weer nog. Het is een paar graden boven nul. Vannacht koelt het nog af. Dan gaat het vrijwel overal vriezen. Zaterdag begint droog met wat zon. En later in de middag gaat het sneeuwen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Van en naar Schiphol rijden minder treinen.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 I might go get somebody new, just cause I feel like so over this, over you, you. I, I don't need your sorry. 106.9 9. 106.9 ZFN perfecto. Push the button. World, the time has come to push the button.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 waarschuwt Ernst Kuipers van het landelijk netwerk Acute Zorg. Komt volgens hem door de extra besmettelijke Britse variant... die ook in Nederland snel aan terrein wint. Een demonstratie tegen het coronabeleid van het kabinet in Amsterdam gaat zondag niet door. De rechter geeft de gemeente gelijk dat er maximaal 500 mensen bij het protest mogen zijn. De organisatie wilde een demonstratie met tienduizenden mensen op het Museumplein. De oppositie vindt het terecht dat het kabinet opstapt. Het is de enige juiste conclusie, zegt de PVV. GroenLinks spreekt van een moment van gerechtigheid voor de getroffen ouders. En SP-leider Marijnissen vindt het tijd voor een eerlijke overheid. Het weer in het noorden valt een enkele winterse bui. Verder blijft het droog. Morgen in de middag vanuit het westen sneeuw. A million colors of hazel, golden worry if you broke, I'll fix it. Like a flight, then blow you up wicked. Got the ingredients, you need me to mix it. So baby, let me go to work. I'll show you how I go to work. Have the whole thing sold up like a shirt. Give me a chance to show you. Spend some time, I need time to know you. After that, we're in like the new Jack Swing. Until it's through, I wanna get with you.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 When you know you're not like them, do you know la va so bien? I know that I am living, but can you show me how to live? And the Holy Roman Army said your heart beats like everyone else, and you don't need no.